12 uur. Manning Ampersen met het NOS Journaal. Voorzitter Tusk van de Europese Raad adviseert de EU-landen om de Britten uitstel te geven voor de brexit. Afgelopen avond stemde het Britse parlement niet in met het tijdpad dat premier Johnson voorstelde voor de brexit. Johnson zei dat hij zijn best doet om de brexit alsnog voor 31 oktober rond te krijgen... maar hij wil eerst afwachten wat de EU-landen doen. Die kunnen beslissen dat het Verenigd Koninkrijk meer tijd krijgt om zo tot een brexit met afspraken te komen. Voetbalclub AZ gaat in zijn stadion ook het dak van de hoofdtribune vernieuwen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dat deel van het dak mogelijk ook niet is bestand tegen harde wind. Tot nu toe was het plan om alleen het dakdeel te vervangen dat in augustus instortte. Dat begaf het tijdens een storm door defecte lasverbindingen in de spanten. Begin deze maand is een begin gemaakt met het demonteren van het dak... Het zal zeker nog maanden duren voordat AZ weer in het AFAS-stadion kan voetballen. Er is mogelijk een nieuw medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Farmaceut Biogen wil eerst bij de toezichthouder in Amerika om goedkeuring vragen... en later ook in Europa. Het middel kan de gevolgen van Alzheimer vertragen, zegt het bedrijf. Bij andere vormen van dementie werkt het medicijn niet. Als het middel wordt goedgekeurd is het voor het eerst in 15 jaar... dat een nieuw Alzheimer-medicijn op de markt komt... In Nederland hebben naar schatting 160 tot 190.000 mensen Alzheimer. De politie is op zoek naar een voortvluchtige Schotse crimineel... voor de moord op Martin Kok. Hij zou de misdaadblogger in de val hebben gelokt... bij zijn liquidatie in 2016 bij een seksclub in Laren. De man zou lid zijn van een bende van vijf Schotse criminelen. Ze worden verdacht van ontvoeringen, martelingen en moorden. Het weer, vannacht opklaringen en wolken, blijft vrijwel overal droog. In het binnenland kan mist ontstaan. In de ochtend is de mist lokaal hardnekkig. In de loop van de dag breekt de zon vaker door, bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden vannacht voor de Nacht, omdat ik... Eh, ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En eh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl.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 Ik sta jou beter oh. Ik sta jou beter Kijk maar eens goed, hij staat jou niet Ik sta jou beter She's not in my world, radio program with band that is that is, that, that that's fantastic, fantastic, fantastic. Baby, can you listen to me? reality, hey, hey. it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shot you. memory, electricity, mind if I still a kisser? Tap, tap, a little souvenir. Can I steal it?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 Een soort van gouden verf zitten op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar de moeders niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het niet. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela.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 God, it to be human, but I've got you, you, you, you, and you got me, me, me, me too. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against world.